Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het geruzie en getouwtrek binnen de Partij voor de Dieren is voorbij. Er was een verschil van mening tussen het bestuur van de partij en de lijsttrekker, Esther Ouwehand... Maar onder druk van leden en Kamerleden stapt het bestuur nu op. Tot opluchting van oude hand. Partij voor de Dieren is tot ongelooflijk veel dingen in staat. Maar ja, dan moet het intern ook wel goed zitten. En ik ben blij dat het nu achter de rug is en dat we door kunnen. Het bestuur beschuldigde haar van integriteitsschendingen. Oftewel dat ze niet eerlijk en te vertrouwen is. waar dat precies om gaat is niet duidelijk. Esther Ouwehand is nu alsnog de lijsttrekker voor de verkiezingen. Het aantal doden na een grote storm in Libië staat nu op 5300. De minister zegt dat dat zeker nog zal oplopen, misschien wel verdubbelen. Veel lichamen zijn de zee ingedreven en spoelen weer aan. Vooral de havenstad Derna is zwaar getroffen. Volgens VN zijn alleen in die stad al 30.000 mensen zonder huis. In Frankrijk mag de iPhone 12 niet meer verkocht worden. Volgens de toezichthouder daar stoot de telefoon meer magnetische straling uit dan mag in Europa. Dat is nodig om bijvoorbeeld wifi op te pikken. Maar te veel zou effect kunnen hebben op de gezondheid. Apple heeft een paar weken om te zorgen voor een oplossing. Anders moeten alle gekochte toestellen worden ingeleverd. En een man in Spanje is opgepakt omdat hij de billen aanraakte van een verslaggeefster... die op dat moment live op tv was. De presentator van de nieuwszender kon zijn ogen niet geloven en onderbrak het verhaal van de verslaggever om te vragen of hij het goed had gezien. Y como tú decías, los dependientes, bueno pues eh, Isa, perdóname que te, que te interrumpa. perdóname, es que sonido acaba de tocar Ja, de voorbijganger had aan haar billen gezeten, zegt ze. Daarna bleef hij haar meerdere keren lastigvallen. De man is dus opgepakt. Seksueel wangedrag is nogal een ding nu in Spanje... na de ongevraagde kus live op tv van een voetbalvoorzitter aan een speelster.